Gert Kluk met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders zijn van de Nederlanders is tevreden en dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat Willem-Alexander het nu na vijf jaar koningschap beter doet dan zijn moeder Beatrix. Hij wordt menselijk, betrokken en meelevend genoemd, een goede ambassadeur en voldoende modern. Koningsdag is op een aantal plaatsen vannacht al feestelijk ingeluid. Ongeveer 200.000 mensen kwamen naar Den Haag voor het muziekfestival The Life I Live. Het werd zo druk dat bezoekers werden opgeroepen om niet meer naar de Grote Markt te gaan. In Utrecht konden mensen de hele nacht spullen verkopen op de Vrijmarkt. Vandaag bezoekt koning Willem-Alexander op zijn 51ste verjaardag Groningen. De stad verwacht enkele tienduizenden bezoekers. De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar vannacht de hand geschud. Dat gebeurde tijdens een historische ontmoeting in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un stak de grens over naar het zuiden en schudde daar de hand van president Moon. Kim nam Moon ook even mee naar zijn kant van de grens. In hun eerste ontmoeting zijn volgens de Zuid-Koreaanse delegatie belangrijke en openhartige besprekingen gevoerd over nucleaire ontwapening. Als de verhuizing van de marinekazerne van Doren naar Flissingen nu zou worden afgeblazen, kost dat tientallen miljoenen euro's. Dat schrijft staatssecretaris Visser van Defensie in antwoord op vragen van GroenLinks. Die partij wilde weten of de verhuizing nog teruggedraaid kan worden... omdat steeds meer mariniers het korps verlaten vanwege de verhuizing. Criminelen die een hoog risico vormen krijgen een verstevigde enkelband. Die is gemaakt van staaldraad. De normale enkelband is gemaakt van rubber en glasvezelkabel. Minister Dekker neemt die maatregelen nadat vorig jaar 63 criminelen hun enkelband hadden doorgeknipt.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 Tell her you care each time you speak. Make it her birthday each day of the week. Bring her nice things, sugar and spice things, roses and lollipops. she'll smile. Next day be Goedemorgen luisteraars. Eh, welkom bij Tweede Uur van eh, CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Eh, het thema is eigenlijk flowers. En, veel muziek gaat natuurlijk over rozen. En eens even kijken. We begonnen met een prachtig nummer van Natalie Cole. Lollipop and Roses. Ook een nummer wat door heel veel jazzmuzikanten gespeeld is overigens. Ik heb deze versie gekozen. Kwam van een cd'tje Still Unforgettable. Een cd 2008. Natalie Cole. Eh, er zijn meer mensen die iets over rozen gedaan hebben. Onder andere Ben Webster. Die heeft in 1957 een opname gemaakt samen met Oscar Peterson Trio. En eh, dat is een, bijzondere cd geworden. Is, eh, wordt eigenlijk gerekend tot de, de hoogtepunten van zijn uh, oeuvre in, in die periode. En daar zit ook een bijzonder nummer op. Want dat nummertje wat daarop staat is Roses from Picardy. En nou denk je natuurlijk, Oscar Peterson speelt piano. Maar dat is niet zo. Op dit nummer speelt Ben Webster zelf piano. Het is een van de weinige uh, opnames dat hij zelf piano speelt. Webster als pianist eh, van de cd Soulville. En eh, ja, we willen natuurlijk Ben ook laten horen als saxofonist natuurlijk. Van diezelfde cd Where Are You? Prachtig nummer. Ben Webster, Soulville. Een eh, mooie hoes trouwens ook. Een foto van eh, Ben Webster op de voorkant, wat hij een beetje apart kijkt. Eh, Ray Brown op de bas, Herb Ellis gitaar, Stan Levi drums, Oscar Peterson piano en Ben Webster tenorsaxofoon. Uh, over tenorsaxofoon gesproken, hier horen we Scott Hamilton Quintet met Karen Allison. En Scott Hamilton, als ik, me niet, als ik me goed heb laten informeren... speelt hij vanmiddag in de krocht. Ja, het zal wel druk zijn, denk ik. Dus ik weet niet, misschien is het wel uitverkocht al. Maar eh, heb je geen kaartje, je kan het wellicht nog proberen. Scott Hamilton, vanmiddag in de krocht. Hier in Zandvoort. En hier doet hij samen iets met Karen Allison. Please welcome Karen Allison. This is a willow in a windstorm. The Miss Jumpy as a puppet on a string. And I'd say that I had spring fever. When I know it isn't spring, I'm starry eyed and vaguely discontented. Like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever? not even spring. I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street. And hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spinning daydreams. as giddy as a baby on a swing. And I haven't seen a crocus around. Uh-huh. is get he does a baby on a swing. And I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. Yes, it might as well, might as well be spring. Yes, it might as well be spring spring. zeg, dat is toch ook wat? Dan kies ik een nummertje uit zonder de Scott eh, op de sax te horen. Is in ieder geval de Scott Hamilton Quintet met eh, Karen Allison. Eh, ja, vanmiddag in de kroeg. Probeer het gewoon. Wie weet is er nog plek. we gaan toch iets over naar wat ja, nummers die wat meer ritme, die wat ja, ruiger zijn. Fields of Flowers is een nummer van Barbara Thompson. Barbara Thompson is een, een saxofonist een bekende saxofonist Engeland. En ik moet hem even een beetje een, naar een punt schuiven... waarvan ik het echt mooi begin te vinden. Eh, zij is volgens mij getrouwd met John Hisman van Colosseum. Zij is ook eens mee geweest op, op uh, trips met Colosseum... dat ze de saxofoon speelde. Maar hier op dit nummer, Fields of Flowers... speelt ze de, zeg maar de dwarsfluit. Mooi nummer, Fields of Flowers. Barbara Thompson op de dwarsfluit. En uh, dat is het nummer Fields of Flowers uh, van een cd'tje Pure Fantasy. Ik dacht 1984 zie ik hier zo in mijn beeldscherm. Dus dat was mooi. Dat is eigenlijk de jazz rock. Hè. Eh, ik hou er zelf ook wel van. Uh, ja, de, de bollevelden zijn het overigens zeer fraai bij in deze dagen. Dus heb je zin om te fietsen, maak dan een tochtje met vele duizenden langs de bollevelden. Uh, als we dan nou toch wat in het wat uh, ruigere werk zitten, dan kom ik bij Earth, Wind and Fire. Where Have All The Flowers Gone. heel bekend nummer, maar mooie uitvoering dit, vind ik persoonlijk. Eh, eh, eh, Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire in het jazzprogramma. Moet kunnen toch? Where have all the flowers gone? Nou, dat weten we wel. Die staan in Haarlem op het moment. Op de gedempte Oude Gracht. Uh, eens even kijken. Oh ja, George Wellington. Een eh, bekende bandleider. En die eh, heeft, was, was, geboren als Giacinto Figlia. Een Italiaan van Sicilië. En kwam in 1925 naar New York. Heeft eh, ja, tussen 40 en de 50 jaren bij alle grote jongens gespeeld. Dizzy Gillespie, Joe Marsala, Charlie Parker... Uh, eh, Kai Winding, Terry Gibbs, Bray Moore, Gary Mulliken. Nou, noem ze allemaal maar op. Heeft bij heel veel gespeeld. En was zelfs leider van de band. En er kwam aanstormend talent in zijn band. Donald Byrd, Jackie McLean, Phil Woods speelde onder andere bij hem. En van een cd'tje, de eh, White Bebop Boys, heet het volgens mij. Vond ik een nummer van zijn trio. En dat heet Hyacinth. En dat past natuurlijk prima bij het thema van vandaag. George Wallington Hyacinth. George Wellington, de pianist natuurlijk... Eh, van een cd'tje White Bebop Boys Volume 8, 1951-52. Mooie muziek, Hyacinth. Uh, eh, we maken een overstapje naar een andere muziekgenre. Maar dat vind ik wel heel leuk om te doen, want ik ga eh, wat blues doen. En ik begin met een dame, Nancy Harrow, bekend... Wild Women Don't Have the Blues. and they're no good friend. These poor women sit around all day and moan, wondering why their wandering papas don't come home. But wild women don't worry, wild women don't if he don't act right. Wild women don't worry. Wild women don't have the blues. You never get nothing by being an angel child. You better change your ways. Get Wild Women Don't Have the Blues volgens Nancy Harrow. Maar dat kan, daar denkt Dee Bridgewater anders over. Die heeft onlangs cd uitgebracht. Memphis, Yes, I'm Ready. En hoewel ze haar moeder beloofd had zich nooit met uh, blues in te laten... Eh, staan op deze cd allemaal bluesnummers. Uh, opgenomen in, ja, in Memphis en in de Royal Studio. Dat was ook de thuisbasis van Al Green... die daar heel veel hits bij elkaar gezongen heeft. En vandaar Dee Bridgewater met een nummertje wat wel grappig is. Eh, op deze cd zijn de arrangementen ook van eh, een, eh, Kirk Whalem, een saxofonist. Mooie arrangementen. En hier het nummer Hound Dog, Didi Bridgewater. Ah, set me up now, baby. I got a story to tell. dirty old dog. Always sniffing around me and everything. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. How <laughs> you like that? You told me you was high class but I can see through that. Yes, you told me you was high class, but I could see through that. And Daddy, I know you ain't no real. but I ain't gonna feed you no more. I'm telling you, you better listen. que el cd van haar, 2017 dacht ik. Eh, dan gaan we naar de blues in onze eigen contraien. Dan kunnen we natuurlijk niet om eh, Oscar Benton heen. De, de, de blueszanger van de Oscar Benton Blues Band. Had een tijd geleden een cd'tje Oscar Benton is Still Alive. Maar nu in, eh, heeft hij een nieuwe cd uitgebracht. En die heet I'm Back. En daar klinkt zijn stem inmiddels nog brozer en doorleefder. En neigt een beetje naar Tom Waits. Maar van hem draai ik dan toch zijn bekendste nummer...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 na een schietpartij in het centrum van de stad. Inzittenden van een auto hebben op een andere auto geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De politie kon de wagen met de vijf verdachten meteen tegenhouden. De auto die het doelwit was van de schietpartij is nog niet gevonden. Die is richting de A16 gereden. Steeds meer Nederlanders zijn goed te spreken over koning Willem-Alexander, blijkt uit een enquête van de NOS. 73 van de Nederlanders is tevreden en dat is een stijgende trend. Een kwart van de mensen vindt zelfs dat Willem-Alexander het nu, na vijf jaar koningschap, beter doet dan zijn moeder Beatrix.